Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de gezondheidszorg voor 1 juli weg te werken. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een tussenrapport aan het kabinet. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben vorig jaar afspraken gemaakt... om de wachttijden voor behandelingen terug te dringen... zodat patiënten op tijd passende zorg krijgen. Voor een aantal diagnoses is nu al duidelijk dat die deadline niet wordt gehaald, zegt de NZA... Zo is de wachttijd voor de behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen nog altijd boven de norm van 14 weken. KWF Kankerbestrijding en twee andere organisaties willen dat er maatregelen worden genomen tegen het gebruik van zonnebanken. Volgende maand pleiten ze daarvoor in de Tweede Kamer. Volgens KWF Kankerbestrijding worden de gevaren van de zonnebank stelselmatig onderschat. De stichting wil zonnebanken niet verbieden, maar vindt wel dat de voorlichting een stuk beter kan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die gebruik maken van de zonnebank een verhoogd risico hebben op huidkanker. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om de komende 72 uur voorzichtig te werk te gaan boven het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Aanleiding voor de waarschuwing is een mogelijke aanval met kruisraketten op Syrische doelen. Daardoor kan de radionavigatieapparatuur van vliegtuigen verstoord raken. In Zuid-Holland is de brandweer vannacht druk geweest met meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Vooral in de Alblasserwaard was veel wateroverlast. En ook iets verderop vanuit de Hoekse Waard kwamen veel meldingen. In Schipluiden bij Delft werd een huis getroffen door de bliksem. Bij een uitbraakpoging uit een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn twintig mensen omgekomen. Het is nog niet duidelijk of er gevangenen zijn ontsnapt. Gewapende mannen probeerden gevangenen te bevrijden door de muren van de gevangenis op te blazen. Daarop ontstond een vuurgevecht met bewakers en de politie aan de ene kant... en gevangenen en hun bevrijders aan de andere kant. Het weer vanochtend af en toe een bui.